dat de politicus haar heeft gestalkt en gedwongen om ernstige dingen te doen... Kraus zelf ontkent en de vrouw heeft geen aangifte gedaan. En dus kan de PVV voorlopig geen actie ondernemen, zegt Geert Wilders. Ik zit met een collega die zegt dat hij het niet gedaan heeft. Die ik eh, dus niet anders kan dan geloven totdat het tegendeel is gebleken. En we hebben het hier over strafrecht. Feiten waarvoor je eh, jaren de gevangenis in kan gaan als bewezen is dat iemand waar dan ook zoiets gedaan heeft. En dat is iets aan de officier, aan de politie, aan de rechter om daarover te oordelen, niet aan mij. De Kamervoorzitter en een aantal partijen hoopten dat de PVV onderzoek zou doen naar de beschuldigingen. Maar dat is volgens Wilders dus een taak van het OM. Op vakantie naar Duitsland, Oostenrijk en delen van Italië mag binnenkort weer, zeggen Haagse bronnen na een bericht van de Telegraaf. Er komt morgen een nieuw reisadvies en de drie vakantiebestemmingen gaan van oranje naar geel. Dus bij terugkeer hoef je geen coronatest te doen of in quarantaine. Fabrikant Pfizer gaat zijn coronavaccin testen op een grote groep kinderen onder de 12. Ze zullen voor de studie een lage dosis van het vaccin krijgen. Het vaccin is al goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar oud. Wie wel eens in Utrecht is geweest, heeft zijn werk vast wel eens gezien. De graffiti-kunst van Jan de Man. De man werkt nu aan zijn grootste werk ooit. De muur van een flat met negen verdiepingen in Nieuwegein. Hij spuit er een gigantische vitrinekast op met daarin dierbare spullen van mensen uit de buurt. Zoals dit schilderij van een huisdier. Dit is een kunstwerk van een hondje in een fotolijstje. Eh, maar er woont daar een mevrouw en die kan vanaf haar balkon precies dit stukje muur zien. De eigenaresse van het hondje Joep kan haar beestje dus elke dag meters groot zien. Precies het idee van Jan de Man. De mensen wonen hier en ik maak hier een muurschildering en ik ga straks weer naar huis. En het moet een meerwaarde zijn voor de mensen die hier wonen. Naast het hondje zijn er een fietsje, teddybeer en borstbeeld te zien.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 It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, chop to Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? I get your kicks on Route 66. Welkom bij ZFM, oftewel ZFM Jazz. We zijn al eh, vertrokken uit Zandvoort met de klassieker uit 1958 van Nat King Cole, Get Your Kicks on Route 66. Voor onze roadtrip op deze zonovergoten zon... Eh, zondagochtend 6 juni. We zullen twee uurtjes onderweg zijn. Kriskras door een uh, bond jazzlandschap. Rij mee zou ik zeggen. Maak het lekker comfortabel op de bank of de achterbank. Op de passagiersstoel. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. En ik ben je chauffeur van vandaag. Highway 60 Seems like it has no end Highway 60 Oh yeah Seems like it has cause she's my only friend. Went down to Houston just before I could go. Even went through gals the Gulf of Mexico. Stopped in Oklahoma and I covered all the ground. Looking for my baby, but she couldn't be found. Wonder where she is now. Mm -hmm. guess I'll always travel along this highway side. If you happen to see my baby, won't you please let her ride? I've been traveling for three days straight. I've even been to California to the Golden Gate. Wonder where she is now. -hmm. Yeah, back. Coast eh, bluesman Young John Watson... ons beter bekend als Johnny Guitar Watson... zocht in 1953 eh, zijn kick... Niet op eh, Route 66, maar op Highway 60. Maar zo te horen is die, die kick nog steeds aan het zoeken. zeg A, ah, Marlon Brando en zijn knuiten rijden ons in 1953 eh, hard voorbij, oerend hard, op een eh, motor in de film. The Wild One. Een eh, nummer eigenlijk van uh, trompetist Shorty Rogers in het orkest van uh, Leith Stevens. bestaande uit een keur van de West Coast de muzikanten met onder meer de hier zeer geliefde Shelly Man op drums. Montgomery. Die had niet zoveel met motoren. Die reed liever in zijn Cadillac eh, op Sunset Boulevard in Hollywood... voor een eh, ritje richting de oceaan, bumper aan bumper. Over Sunset Boulevard dus, op een eh, broeierige zomeravond. Dat nummer heette aan het begin Bumpin' on Sunset. Maar ja, anderen die laten misschien liever de auto thuis staan en nemen een taxi. Maar dan moet je wel zorgen dat je niet bij eh, Robert De Niro instapt... want anders kan het nog wel eens eh, slecht aflopen. Eh, na West Montgomery hoorde je saxofonist en fluitspeler Ronnie Lang... in de soundtrack van Taxi Driver uit de jaren 70... van de hand van filmcomponist Bernard Herman. En tot overmaat van rampen belanden we zo te horen... ook nog in een soort van overvolle en achtervolgingsscène uit de film The Criminal... muzikaal begeleid door de Britse filmcomponist en saxofonist en zijn band Johnny eh, Dankworth en zijn band. Eh, waarbij we in die film door de boef gedwongen worden om samen met hem en de buit er van door te gaan. werden eerst op de huid gezeten door Lee Marvin en de M-Squad in Chicago. Die eh, werd bijgestaan door Count Basie in het nummer The Chase. En wat eh, we hadden ze nog niet afgeschud. Of eh, jeetje, daar kregen we in de straten van, street van, <laughs> in de straten van San Francisco... de streets of San Francisco, Carl Mark, Malden en Michael Douglas op ons dak. Oftewel Mikey Stone en Steve Keller. En het muzikale vuurwerk kwam van de hand van de Componist en arrangeur Pat Williams. Die zijn origineel uit de jaren 70, met jaren 70 meen ik... in 2010 in een nieuw jasje stak. En dat eh, hoorde je hier. Gelukkig eh, zijn we die eh, vervelende cops uit San Francisco kwijt... als ik in mijn achteruitkijk spiegel kijk. En ja, we kunnen eigenlijk eindelijk een beetje relaxed door die grote stad, over de bruggen, door de tunnels eh, gaan cruisen. Genietend van het grootstedelijke, uh, ja, de grootstedelijke architectuur die uh, aan een film aan je voorbij flitst. En op de radio hoor je dan de muziek van pianist Jos Nelson en zijn band Bridges and Tunnels. FM Jazz. Joplin had heel vaak de blues. En klaarblijkelijk ook de auto blues. Al je vrienden rijden in dikke vette Porsches. Tja, wat moet je dan? Oh lord, kun je me niet tenminste een Mercedes-Benz eh, bezorgen? De gepimpte versie eh, is van de Amerikaanse zangeres Robin McHale. en staat geparkeerd op nummer 733 in onze top 2020 cover-up. So time te horen. De vrouw die hij begeert, laat hem niet in eh, haar nieuwe bolide rijden... terwijl die maar al te graag die auto samen met haar s'nachts nachts eh, zou inwijden. Daar word je natuurlijk flink eh, wagenziek van en kribbig van. Van Morrison. Trompetiste Eddie Harrison en zijn band, waaronder uh, Donald Harrison... hebben geen zin in dat soort atletische nachtelijke escapades. Die laat ons liever over het asfalt zweven in hun Night Ride. Als waren, ze, als waren wij astronauten in de ruimte. Trompetist Eddie Henderson, Night Ride. born in a city that they call the Windy City. And they call it the Windy City because of the hawk. The hawk, the almighty hawk, Mr. Wind. Takes care of plenty business around winter time. The place that I lived in was on a street that uh, happened to be one of the dead end streets where there was nothing to block the wind, the elements, nothing to buffer them for I me, mean, to keep them from knocking my bed down, Jim. I mean, really socking it to me. When the boiler would bust and the heat was gone, Jim, I had to get fully dressed before I could go to bed. Of course, I couldn't put on my goulashes because they had buckles on them, and my folks didn't play that. They said, don't you tear my bed clothes with some goulashes on. But I was fortunate. As soon as I was big enough to get a job and save enough money, get a ticket, catch anything, I split. I said, one day I'm gonna return and I'm gonna straighten it all out. And I'm about ready to go back now. So I thought I'd tell you about it. Uh, they say this is a big, rich town, but I live in the poorest part. dead-end street in a city without a heart. I learned to fight before I was six, the only way I could get along. Uh, when you're raised on a dead-end street, you gotta be tough and strong. Now all the guys I know getting in trouble, that's how it's always been. When the odds are all against you, how than I yet. I'm gonna push my way out of here, even though I can't. this dead end street no more. No, cause I'm gonna get me a job. I'm gonna save my dough. Get away from here. I ain't gonna come back no more. I'm tired of a dead end street. I wanna get out in the world and learn something. Blue Rolls. Waarschuwt ons. Ook eh, in het uh, eh, holst van de nacht. Altijd goed op de weg eh, te blijven letten natuurlijk. En vermijd dan vooral die dead-end streets. We nemen beter een andere afslag. Nou, dat zal ik dan ook doen, zo dadelijk. we zitten alweer bijna aan het einde van het eerste uur... van onze roadtrip hier bij ZFM, oftewel ZFM Jazz. Ik zou zeggen eh, blijf ook luisteren. Het eh, tweede uur. We zetten onze trip eh, gewoon lekker voort. Het is geweldig weer. Ehm, ja, genieten van deze soundtrack. En als je straks een ritje gaat maken... nou, wie weet ga je nog even deze soundtrack... die je deze twee uur gaat horen of hebt gehoord... nog een keer afspelen, dat kan. om 12 uur staat hij op mijn blog mijngroeven.nl. nummer van het eerste uur zochten we de drukte van de highway weer op. Eh, de highway hustle hoorde je net. Eh, zo te horen een eh, Afrikaanse highway in de handen, in de uitvoering van ja, een autodidacte. Tommy Guerrero hoorde je hier op eh, gitaar. Eh, echt een hele laid-back eh, ja, gast is dat. Met heerlijke soundtracks. prima om onderweg af te spelen als je in de auto zit. Ik zei het al, in de tweede uur ga ik gewoon door. Dus ga niet weg, tank even bij. Een koffie, een thee. En het tweede uur gaan we lekker verder met onze roadtrip.